Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Syrische man uit F-14 en andere Syriër doden en in brand stak... is veroordeeld tot 11 jaar cel. Hij had een geheime relatie met de vrouw van het slachtoffer. Bij een ruzie tussen de twee mannen kwam het slachtoffer om het leven. De dader bracht het lichaam naar het bos bij Bokstel en stak het in brand. De brandende dode werd ontdekt door een wandelaar. Mars heeft de handen vol aan de grote terugroepactie die gisteren is gestart. Bij de klantenservice van de snoepfabrikant staat de telefoon roodgloeiend. Klanten willen vooral weten hoe ze kunnen herkennen of hun reep een risicoproduct is. De supermarkten hebben de foute marsen gisteren al uit de schappen gehaald. In repen die bij de fabriek in Veghel zijn geproduceerd kunnen stukjes plastic zitten. Gisteren besloot Mars daarom om die repen terug te roepen. De Britse schrijver en holocaustontkenner David Irving is morgen niet welkom in het Mercure Hotel in Den Haag, waar hij een lezing wil geven. Het hotel heeft zijn reservering geannuleerd in overleg met de gemeente. De historicus werd in 2006 veroordeeld voor het ontkennen van de holocaust. Hij wilde een lezing geven met de titel Hitler, Himmler en de homoseksuelen. In zijn woonplaats Hilversum is oud-tv-presentator Henk Moschel overleden. Michel begon in 1962 bij de NCRV en werkte onder meer voor het actualiteitenprogramma Hier en Nu. In de jaren 70 maakte hij een spraakmakende documentaire over euthanasie. Daarvoor kreeg hij de zilveren Nipkoff-schijf. Ook presenteerde hij tien jaar lang het discussieprogramma Rondom 10. Henk Moschel was 83 jaar. Het weer, zon, maar ook een paar buien. Het is een graad of 6. Vannacht kan het 3 graden vriezen. Morgen opnieuw wat buien. Vrijdag en in het weekend is het droog met zonnige perioden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Blarikum en Eembrugge, 5 kilometer... Op de A15 Gorkum richting Rotterdam van Albertsdam, 2 kilometer. Er ligt zand op de weg, daardoor is de afrit dicht.